Dat zijn Noord- en Zuid-Korea overeengekomen complex ligt net over de grens in Noord-Korea. Er staan ongeveer 120 Zuid-Koreaanse fabrieken... waar zo'n 50.000 Noord-Koreaanse arbeiders werken. Noord-Korea sloot het complex in april vanwege de opgelopen spanning tussen de twee landen. Na moeizame onderhandelingen besloten ze een paar weken geleden dat het complex weer open zou gaan. En nu is dus duidelijk dat dat maandag gebeurt. Met name de Zuid-Koreaanse bedrijven hadden aangedrongen op heropening van Kaesong. President Obama wil een diplomatieke oplossing voor Syrië een kans geven. Hij heeft het Amerikaanse congres daarom gevraagd de stemming over een aanval op Syrië uit te stellen. Syrië maakte de afgelopen avond bekend dat het bereid is het internationale verdrag tegen het gebruik van gifgas te tekenen. De geplande toespraak van Obama aan het Amerikaanse volk gaat vannacht gewoon door. Hij begint over een uur. Zware regenval heeft de afgelopen dag op veel plaatsen overlast veroorzaakt... zoals ondergelopen kelders en straten die blank kwamen te staan. Het gebeurde onder meer in de regio Haarlem, in Zuid-Holland en de provincie Utrecht. In die gebieden viel de afgelopen dag ongeveer 50 mm regen... terwijl normaal in de hele maand september zo'n 80 mm valt. De meeste neerslag viel de afgelopen dag trouwens in Winterswijk en op Texel. Op de A27 bij Utrecht is een vrachtwagen van een viaduct gevallen. Dat gebeurde bij het knooppunt Rijnsweert. De chauffeur liep nekletsel op en is naar een ziekenhuis gebracht. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Waardoor de vrachtwagen van het viaduct reed is nog onduidelijk. Hij kwam op de A28 terecht. Die weg is deels afgesloten. Het weer. In de loop van de nacht neemt de buiigheid af. Temperatuur daalt tot zo'n 10 graden. Morgen vallen er nog buien, maar er is ook wat zon. En het wordt een graad of 17.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 Then we could the night. Come on, use me up until there's nothing left. the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. your glass and let's take back the night. Oh, take back the night. Oh, they gon' try to shut us down.